Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er wordt op grote schaal gefraudeerd met biobrandstoffen. Daarvoor waarschuwen milieuorganisaties. Bedrijven frauderen onder meer door goedkope palmolie en vers frituurvet te mengen met niet duurzame grondstoffen. De Nederlandse emissieautoriteit zegt in Nieuwsuur niet te weten hoeveel er wordt gefraudeerd. Stichting Natuur en Milieu roept daarom op tot strengere controles... omdat nu onduidelijk is hoe schoon biobrandstof in werkelijkheid is. Het Wereldvoedselprogramma van de VN gaat de voedselhulp in West- en Centraal-Afrika opschorten. Dat is een gevolg van de bezuinigingen bij de Amerikaanse hulporganisatie USAID. Volgens de VN-organisatie zullen miljoenen mensen in zeven landen worden getroffen... waaronder 300.000 kinderen in Nigeria die het risico lopen op ernstige ondervoeding. Begin dit jaar zette de Amerikaanse president Trump een groot deel van de financiering van USAID stop... En eerder deze maand werd bekend dat de hulporganisatie helemaal wordt ontmanteld. De Fiat en de douane hebben in Limburg 300.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Die lagen, verborgen in een ruim, die lagen in een verborgen ruimte van een loods in Landgraaf. Daar werden ook chemicaliën gevonden die vermoedelijk bestemd waren voor de productie van drugs. De diensten doen verder onderzoek naar waar de illegale sigaretten en chemicaliën vandaan komen en waar ze naartoe moesten. In Australië is een vermiste 26-jarige Duitse backpacker na 12 dagen levend teruggevonden. De vrouw heeft waarschijnlijk haar busje verlaten toen het vast kwam te zitten in de modder, zo'n 300 kilometer van de stad Perth. Het natuurgebied waar ze verdwaalde is even groot als Zuid-Holland en daar valt geen regen. De Australische politie noemt het een wonder dat de vrouw levend is teruggevonden. Het weer, het is nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Het weekend begint morgen met veel zon en 27 graden. Maar later op de dag, eerst in het oosten kans op een bui... en daarna ook in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knopen Burgerveen... Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde.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 Yeah, it? By then, I just sat at the back, peeping you out the way you act, and strange attack. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. Now, all is well and all is cool. Stay in your place, don't be no fool, get along right. many people ready for this joint right here? How many people recognize this song? And we got this shit, know what I mean? This, this real smoothed out melodic shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song goes, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and hear this shit. You know what I'm saying? Check it out. we got this shit. You know I mean? This this real screwed out melodic shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song goes, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit.